Er vielen elf gewonden. Op de vlucht belandde de dader twee keer in een vuurgevecht met de politie... maar hij wist te ontsnappen... De politie gaat uit van terrorisme, maar het motief is nog niet bekend. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft de dader een strafblad... en is hij veroordeeld in zowel Frankrijk als Duitsland. Waarvoor is niet duidelijk. Er zijn steeds meer signalen dat er een vertrouwensstemming op handen is... over de Britse premier May. Daarvoor moeten 48 conservatieve parlementsleden het vertrouwen in haar opzeggen. En volgens Britse media gaat dat gebeuren of is dat al gebeurd... Een bevestiging is er nog niet. Veel conservatieve parlementsleden zijn boos dat de stemming over het Brexit-akkoord met de Europese Unie is uitgesteld. Bijzondere scholen mogen geen leerlingen meer weigeren, vindt PvdA-leider Ascher. De vrijheid van onderwijs wordt nu geregeld in de grondwet. Ascher wil dat artikel aanpassen. Hij vindt dat openbare scholen nu te veel een afvoerputje worden van minder goede leerlingen. De kans is klein dat de wet het haalt omdat de regeringspartijen het beleid niet willen veranderen. De helikoptercrash in 2015 in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen, is te wijten aan onzorgvuldig onderhoud. Dat schrijft de Groen Amsterdammer op basis van een intern defensierapport. Defensieminister Hennis meldde dat de helikopter crashte omdat het besturingssysteem niet goed was ontworpen. Maar uit het rapport blijkt dat al voor de crash een onderdeel van de helikopter beschadigd was geraakt. Topvrouw Meng van het Chinese elektronica-bedrijf Huawei mag op borgtocht worden vrijgelaten. Dat heeft de Canadese rechter bepaald. Ze moet wel een enkelband dragen en haar paspoort inleveren. Amerika heeft om uitlevering van Meng gevraagd... omdat ze sancties tegen Iran zou hebben geschonden. Het weer vandaag droog en van tijd tot tijd zon bij 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 let her go. Erasmus. ZFM. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh. dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond gaan aan de grond je hoopt niet te horen. Ik ben verloren. Oh oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen.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 But the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Je your man, that's my mission. If his love is really got the handle. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...